Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de Nederlandse corona-aanpak... bleek tijdens een debat dat tot diep in de nacht duurde. Met name het besluit om de scholen open te laten stuiten op weerstand. Volgens PVV-leider Wilders speelt het kabinet met mensenlevens. Hij diende een motie in om de scholen te sluiten... maar die kreeg alleen steun van een deel van de oppositie. Een andere motie van Wilders haalde het wel. Daarin sprak de Kamer uit dat ouders die hun kinderen thuis houden... geen boete moeten krijgen. Na de koersval van gisteren in Europa en op Wall Street... noteren ook de Aziatische en Australische beurzen vanochtend forse verliezen. Tokio opende zo'n 10% lager, Seoul en Sydney zo'n 8% en Hongkong ruim 5%. Gisteren beleefden de Europese beurzen en Wall Street de slechtste dag sinds de beurskracht van 1987, met verliezen van zo'n 10 In de Formule 1 gaat de Grand Prix van Australië niet door. De race zou zondag worden verreden, maar is vanwege het coronavirus uitgesteld. Alle teams hadden daarop aangedrongen. Volgende week staat de Grand Prix van Bahrein op het programma. Daarvan is al bekend dat er geen publiek welkom is. De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning is weer vrij. Ze zat vast omdat ze weigerde te getuigen in een rechtszaak rond Wikileaks. Omdat de grand jury die haar wilde horen inmiddels is ontbonden... bepaalde een federale rechter dat Manning moet worden vrijgelaten. Eerder zat ze vast voor het lekken van geheime documenten naar Wikileaks. In 2017 kreeg ze gratie van president Obama. Kroongetuige Nabil B. zit opnieuw zonder advocaten, schrijft de Telegraaf. De kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi had twee anonieme advocaten... die de verdediging hadden overgenomen van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Waarom ze nu niet verder willen is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen. Het weer, er trekken buien over het land. De dag begint bewolkt met soms felle buien. Later is het vaker droog en komt de zon tevoorschijn.